uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Kwetsbare jongeren moeten ook na hun 18e verjaardag kunnen worden verplicht om in de jeugdzorg te blijven. Daarvoor pleit de kinderombudsman. Jaarlijks hebben zo'n 6000 kwetsbare jongeren met jeugdzorg te maken. Honderden komen in de problemen als ze op hun 18e de hulpverlening verlaten. Dullaert wil dat gemeenten kwetsbare jongeren snel in kaart brengen... en kijken hoe zij ook na hun 18e kunnen worden geholpen. Minister Dijsselbloem praat vandaag toch niet met D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. De oppositie heeft de afspraak afgezegd. Volgens D66 hebben de onderhandelingen geen zin meer... omdat de partijen bij elkaar geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil pas praten als het kabinet de gaskraan in Groningen verder dichtdraait. Amnesty International zegt dat Qatar nog steeds weinig heeft gedaan om de uitbuiting van gastarbeiders tegen te gaan. Het land beloofde vorig jaar verbetering, maar volgens Amnesty krijgen veel migranten nog altijd niet betaald en doen ze hun werk onder gevaarlijke omstandigheden. In Qatar werken zo'n anderhalf miljoen gastarbeiders, vooral aan de bouw van WK-stadions. In Limburg zijn twee mannen opgepakt in het onderzoek naar criminele motorclubs. Dat gebeurde bij de doorzoeking van een pand in de plaats Oorsbeek... dat naar verluid van motorclub Bandidos is. In hetzelfde onderzoek is rond Sittard een grote verkeerscontrole gehouden. De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen motorclubs in Limburg flink opgelopen. De Duitse politie heeft kunstschatten teruggevonden die ooit op het terrein stonden van het kantoor van Adolf Hitler in Berlijn. Drie Nederlandse roofkunstjagers kwamen de werken op het spoor, meldt de Telegraaf. Door een undercoveractie ontdekten ze onder meer twee bronzen paarden die in de achtertuin stonden. De politie heeft acht verdachten in beeld. Dan nog het weer. Vandaag in het westen volop zon en daar blijft het ook droog. Verder land het stapelwolken. In het oosten kan een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden.